Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse ex-prins Andrew raakt na zijn koninklijke titel ook zijn laatste militaire titel kwijt. Volgens de minister van Defensie is er een procedure in gang gezet om de titel van vice-admiraal van de Royal Navy af te nemen. Drie jaar geleden raakte Andrew al zijn andere militaire titels kwijt... nadat hij was beschuldigd van seksueel misbruik... in het schandaal rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. De jongere broer van de koning nam in 1982 deel aan de Falklandoorlog als helikopterpiloot. Hij was in totaal 22 jaar onderdeel van de Britse marine. Nederland geeft een gestolen beeld uit Egypte terug. Het gaat om een stenen hoofd uit de farao-tijd. Waarschijnlijk werd het tijdens de Arabische lente in 2011 of 2012 geplunderd. Drie jaar geleden dook het op bij de kunstbeurs in Maastricht. De handelaar deed er afstand van toen bleek dat het gestolen was. Demissionair premier Schoof heeft de Egyptische president Sisi laten weten dat het beeld terugkomt, mogelijk nog dit jaar. De politie heeft vijf mannen aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Rotterdam. Het slachtoffer is een 20-jarige man zonder vaste woonplaats. Hij werd vanochtend zwaar gewond op straat gevonden en is later in het ziekenhuis overleden. De verdachten zijn vier mannen in de leeftijd van 18 tot 24 en een jongen van 17. Voor de voetbalwedstrijd tussen Heracles en PEC Zwolle... was in Nijverdal een confrontatie tussen aanhangers van de clubs. Daarbij hebben de hooligans een café vernield. Er werden ramen ingegooid, het meubilair vernield en brandjes gesticht. Daarna sloegen de supporters op de vlucht. De politie meldt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Op sociale media gaan veel beelden rond van het incident. Dat gebeurde voor de eredivisiewedstrijd. Die eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor PEC Zwolle. Heracles won met 8-2. Het weer, landinwaarts nog droog, maar vanuit het westen komen er buien.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 Dit is ZFM. Jason Derulo. Come on, everybody's looking for love. Oh, ain't that the reason you're at this club? Oh, <laughs> you ain't gonna find a dance with him. no. got a better solution for you, girl. Lord. Just leave with me now, say the word and we'll go.